Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische luchtaanvallen op de stad Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne... zijn zeker twee doden gevallen, zeggen lokale autoriteiten. Daarnaast zouden er 18 gewonden zijn. Rusland gebruikte bij de aanvallen zweefbommen. Een educatief treinstation voor kinderen werd geraakt, maar dat was uit voorzorg gesloten. Op hetzelfde moment waren reddingswerkers nog op zoek naar zes mensen die onder het puin lagen na de Russische aanvallen van afgelopen nacht op Kharkiv. Drie mensen werden toen gedood, zeker 19 mensen raakten gewond. De Oekraïense president Zelensky spreekt van puur terrorisme. In Rome hebben de afgelopen dag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Ook zijn ze kritisch op de houding van de Italiaanse regering van premier Meloni. Ze beschuldigen de overheid ervan dat ze zich stilhoudt. De actievoerders riepen op tot een staakt het vuren in Gaza. Italiaanse oppositiepartijen organiseerden het protest. De druk op Meloni om met klem afstand te nemen van de Israëlische premier Netanyahu is de afgelopen tijd toegenomen. Donderdag riep Meloni Israël op om de oorlog in Gaza onmiddellijk te staken en burgers daar te beschermen. De zoektocht van gisteravond naar een vrouw in de duinen bij Rokanje in Zuid-Holland heeft niets opgeleverd. De vrouw van 23 zou naar het duingebied zijn gegaan om te bevallen. De politie zegt dat ze via een laptop contact had met een instantie. Bij het zoeken werden paarden, speurhonden, drones en een helikopter ingezet, maar de jonge vrouw is dus niet gevonden. Het Nederlands elftal is de kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar goed begonnen. Tegen Finland werd het in Helsinki 2-0 door doelpunten van Depay en Dumfries.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 ourselves Let me feel that warmth of your embrace. Don't let go. Mm, it's just a waste of time. So I pretend when I think you know we're more than friends. Must we let our future roll on the dark?